7 uur. Eefje Kunen met het NOS Journaal. Taxibedrijf Uber is bereid concessies te doen om te kunnen blijven rijden in Londen, schrijft de Sunday Times. Volgens de krant wil Uber stappen zetten om de veiligheid van passagiers te waarborgen en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren. Vrijdag werd bekend dat de vervoersorganisatie van Londen van plan is de vergunning van Uber in te trekken. Het taxibedrijf zou zich niet aan de regels houden en Uber-chauffeurs zouden meer ongelukken veroorzaken dan andere taxichauffeurs. Op Puerto Rico komt de hulp na orkaan Maria moeizaam op gang. Er zijn 5000 hulpverleners op het eiland, maar die kunnen zich moeilijk verplaatsen... doordat veel wegen onbegaanbaar zijn. Veel mensen zitten zonder water en stroom. Ook ligt het telefoonverkeer grotendeels plat. De legerleiding van Irak en Turkije hebben elkaar gesproken over het referendum over onafhankelijkheid dat de Koerden in Irak maandag willen houden. Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraaks-Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om ook onafhankelijkheid te eisen. Turkije dreigt met militair ingrijpen. De Amerikaanse soulzanger Charles Bradley is overleden. Een groot deel van zijn leven trad hij op als James Brown-imitator tot hij op zijn 62ste doorbrak met zijn eigen muziek. Vorig jaar stond hij nog op het North Sea Jazz Festival. Charles Bradley leed aan kanker. Hij is 68 jaar geworden. Het weer. De ochtend begint op veel plekken met mist. Later vooral in het zuiden en westen zon. Het oosten heeft wat stapelwolken.